Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij online bank Bunk is het voor oplichters makkelijk om tienduizenden euro's te stelen... blijkt uit onderzoek van de NOS en NRC. Mijn collega Joost Schellevis legt uit hoe de bunk-oplichters te werk gaan. Namelijk inloggen met een, op een nieuw apparaat en dan meteen extreem grote sommen geld overmaken. Een spaarrekening omzetten naar een betaalrekening. Kan ook, niet bij andere banken overigens. Eh, en dan meteen zoveel geld overmaken naar rekeningen waar je nog nooit geld naartoe over hebt gemaakt. Dan zegt Bunk dus letterlijk eh, weg is weg. Ja, dat, kwam over, dat overkwam 28 mensen in de afgelopen zeven maanden. Eén vrouw raakte zelfs meer dan een ton kwijt. De directeur van de bank zegt zich niet verantwoordelijk te voelen voor de diefstallen. Bij het instorten van het dakterras van een horecazaak op Mallorca zijn tien Nederlanders gewond geraakt. Waardoor de rooftop bar instorten wordt nog onderzocht. Volgens de Spaanse brandweer wijst alles op een combinatie van een verouderde constructie en overbelasting. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de eigenaar van de strandtent een Nederlander is. Vier mensen kwamen gisteravond om het leven. Omwonenden van Schiphol zijn niet blij met nieuwe maatregelen van het demissionaire kabinet. Minister Harbers beloofde vandaag het aantal nachtvluchten te verminderen... en overdag bij twee landingsbanen een pauze in te lassen. Maar mensen rond het vliegveld vinden dat een druppel op een gloeiende plaat. Het totaal aantal vluchten stijgt met 10 tot 20.000... waardoor omwonenden zeggen dat ze er niets mee opschieten. Lady Gaga heeft tijdens de coronapandemie vijf keer opgetreden... terwijl ze positief was getest op COVID. I did five shows with COVID. I just didn't want to let all the fans down. Dat vertelde ze bij de première van een documentaire over haar wereldtour. Ze wilde graag dat de concerten doorgingen omdat haar fans zoveel moeite deden om bij haar show te kunnen zijn. Haar team hoefde niet te werken als ze dat niet wilde, maar zelf ging ze hoe dan ook het podium op. Om welke shows het ging, zei ze niet. Wel bood ze haar excuses aan. Het weer. Er trekken tot vanavond zware buien over het land, met ook kans op onweer. Morgen begint vooral in het noorden met buien, maar daarna overal een mix van zon en regen. Het is dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het nog altijd erg druk op de weg. De meeste vertragingen nu op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog 20 minuten. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend. Bij de wegwerkzaamheden daar een kleine 10 minuten op onthoud.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 Volgens de Spaanse brandweer wijst alles op een combinatie van een verouderde structuur en overbelasting. In Duitsland zorgt een video voor veel ophef. Daarin is te zien hoe jongeren tijdens het uitgaan racistische leuzen roepen. En een van hen brengt de Hitlergroet. Omwonenden van Schiphol zijn niet blij met de nieuwe maatregelen van het kabinet. Minister Harpers beloofde vandaag het aantal nachtvluchten te verminderen... en overdag rond twee landingsbanen een pauze in te lassen. Mensen rond Schiphol vinden dat een druppel op een gloeiende plaat.